Mariette Krol met het NOS Journaal. De moeder van de ontvoerde journalist Steven Sotloff heeft in een emotionele boodschap de fundamentalistische islamitische staat gevraagd haar zoon vrij te laten. De Amerikaanse Shirley Sotloff richt zich in haar video direct tot kalif Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van de islamitische staat. Steven Sotloff werd in 2013 in Syrië ontvoerd. Vorige week was hij te zien in de video waarop een IS-strijder Sotloffs collega James Foley onthoofd. De dader waarschuwde dat ook Sotlov wordt gedood als de VS doelen van IS blijft bestoken. Sotlovs moeder noemde haar zoon in de boodschap aan IS een onschuldige journalist die niet de dupe mag worden van Amerikaans beleid. Volgens de Oekraïense Veiligheidsdienst heeft een Russische militair bekend dat zijn eenheid wapens heeft geleverd aan de separatisten. De militair van 19 werd vandaag gevangen genomen in het oosten van het land. Hij zou hebben toegegeven dat zijn eenheid raketten en gepantserde voertuigen het land insmokkelde. Oekraïne beschuldigt Rusland er al langer van dat het de rebellen in het oosten van het land steunt. Moskou heeft dat tot nu toe altijd ontkend. In Zuid-Laren is een vervoersverbod ingesteld voor bijen. In de Drentse plaats is bij een bijenhouder een besmettelijke ziekte uitgebroken, Amerikaanse vuilbroed. De bijenkolonie wordt geruimd. Het vervoersverbod moet verdere verspreiding van de ziekte voorkomen. Het verbod duurt zeker 30 dagen en geldt in een gebied van 3 kilometer rondom de uitbraak. In de Amerikaanse stad Omaha is een medewerker van een tv-programma doodgeschoten. De man werkte als geluidsman voor het misdaadprogramma COPS... waarbij agenten worden gevolgd tijdens hun werk. De man vergezelde agenten naar een gewapende overval op een hamburgerrestaurant. Daar ontstond een schietpartij toen een overvaller de agenten onder vuur nam. Bij de schotenwisseling die volgde kwam behalve de geluidsman ook de dader om het leven. Achteraf bleek dat de overvaller een nepgeweer bij zich had met plastic kogeltjes.